Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voor de kust van het Australische Darwin zoeken reddingsdiensten naar Amerikaanse mariniers... die met hun helikopter in zee zijn gestort. Een aantal is gered, hoeveel er nog worden vermist is niet bekend. Er zaten 20 mariniers in de helikopter. Ze deden mee aan een internationale oefening. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen... met mogelijk overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan dit volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. In mei werd die regio ook al getroffen door overstromingen na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen toen om het leven. De Amerikaanse tv-presentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right... was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse tv. De spelshow werd in de jaren 90 ook populair in Nederland... onder de naam Prijzenslag, met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem... Bob Barker is 99 jaar geworden. Wielrenner Remco Evenepoel is boos op de organisatie van de Vuelta. Hij vindt het belachelijk dat wielrenners gisteravond in het donker... over een kletsnat parcours in Barcelona de ploegentijdrit moesten rijden. Alle teams gingen langzaam omdat ze niks konden zien... zegt de Belgische kanshebber op de eindzegen. De organisatie van de Vuelta had moeten weten dat het gevaarlijk was. Het weer in het hele land kans op buien, vooral in het kustgebied. In de middag verplaatsen de buien zich naar het binnenland en wordt het maximaal 21 graden. Morgen ook verspreid over het land wat regen, afgewisseld met zonnige perioden.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 Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. hay con ese guaso y nos decimos adiós. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras.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 You got a fat bum bum. I got a long Johnson. and I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care. That's just not fair. I knew you were trouble. I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there. Trouble is there. Trouble been right there. Trouble is there. Trouble gon' find me anywhere. Trouble gon' find me. Bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me. Trouble gon' find me anywhere Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. things. heretic, but are you so clever? You still a maker, you designed for me the dancer.